Als het de plasticbranche niet lukt om daar zelf een oplossing voor te vinden... worden de kosten misschien wel doorberekend aan de gemeente. En dat kan dan weer hogere afvalstoffenheffing betekenen, zeggen de afvalbedrijven. Nou ja, iemand moet de rekening betalen. Ehm, en zoals met veel dingen natuurlijk... Uh, het moment dat de ene niet betaalt, dan komt het uiteindelijk bij inwoners en burgers terecht. Eh, ja, en die hebben helemaal geen keuze. Artsen van het UMC in Amsterdam kunnen sinds kort sneller vaststellen... of iemand een bacteriële of virale hersenvliesontsteking heeft. Vooral wanneer een patiënt een hersenvliesontsteking heeft door een bacterie... is een snelle diagnose en behandeling heel belangrijk, vertelt deze hoogleraar. 1 op de zes mensen die overlijdt eraan en dat kan echt binnen een aantal uur zijn. De helft van de mensen heeft ook korter dan 24 uur klachten. Dus het is echt een heel agressief ziektebeeld. Met een nieuwe eiwittest kunnen artsen nu vrijwel direct zien... om wat voor soort hersenvliesontsteking staking het gaat. En een bijzondere editie van jachtseizoen gisteren in Lelystad. 150 jongeren moesten zo lang mogelijk uit de handen zien te blijven van agenten en boa's. Het was allemaal een politieoefening. De jongens en meisjes hadden verschillende tactieken. Het is wel lastig, want overal is politie om de hoeken. Maar ik ben heel snel en ik ben best wel klein, dus ik kan makkelijk in de bosjes verstoppen. Vooral steegjes pakken als eh, een auto of eh, fietser komt. Heel veel in de bosjes springen. Want de politie wil niet graag de bosjes in. De verbinding met de jeugd, eh, dat vind ik altijd wel leuk. Ja, ze kunnen ook een keer ons werk van de andere kant laten zien. Ze zijn gewoon heel erg aardig en als je wordt gepakt dan, ja, dan geeft ze je een box of zo. En dan, ja, het is wel een goede band eigenlijk, een beetje opbouwen. Nou ja het doel is dan ook om de band tussen de jongeren en de handhavers te versterken. Het was een succes, dus volgend jaar doen ze het gewoon nog een keer heb ik het weer voor je. Het wordt een stralende zomerse dag. In het noorden en op de Wadden een graad of 20. In het zuiden kan het 25 graden worden.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 Maar wel weer bij hoor. Dus wat verdorie. Ja, alles door elkaar hoor hier. Het is ongelooflijk. Er komt van alles die speakers uit Goedemorgen mensen. Goedemorgen dames en heren en kinderen en eh, achterkleinkinderen. Dit is Duifzaag de Week door. is Herb Albert. Met de Tijuana Taxi. Want daar open duif duifje altijd mee. Dat weten we, de eh, vaste luisteraars weten dat. Komt die auto voorbij met die rare toeter. Ja, ik ben in een zonnige bui, luisteraars. Eh, ik hoop u ook. Eh, dat kan ook niet anders als je naar buiten kijkt. Je ziet alleen maar zon. Sunny day is het. Een eh, very sunny day. Eh, en als mijn meisje dan ook nog lacht, nou, dan ben ik helemaal in de wolken. Every time my baby and I have a quarrel I swear I won't give in then my baby starts to smile at me. And I know, I know, I just can't win. care who's right or wrong. Oh, let me tell you now, when my little girl is smiling, there's nothing more me. Mm, the more I see you, the more I want you. Ja. Kom, maar, kom recht uit mijn hart, hè, luister. Kom recht uit mijn hart. Welkom hè, bij Duitsdag de Week Door. The more I see you. Ja, yeah. the more I want you. Oh, heerlijk. Somehow this feeling. It's Chris Montes. Just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you. More lost without you. And so it goes. Can you imagine? much I love you, the more I see you. As years go by. mooie tekst. Kan je meezingen? la la la la. want you. Oh, dat haal ik bijna niet meer. Ik heb hem zo vaak gezongen, dit liedje. En The More I See You. Dat wil u niet weten, luisteraars. Echt waar, echt gebeurd. Uh, nou, deze ook. Kan ik met de kopslimmetje zingen? The little old lady from Pasadena. Go, go, go, go, go. Has a pretty little flower stuck Boys, Jan en Dien. pas wel een beetje bij Zandvoort, hè, met dat zonnetje en, uh, straks weer een vol strand natuurlijk. En dan komen Jan en Dien, die komen je toezingen op het terras. Als je van een bakje doet, hè, cappuccinootje of een uh, latte, latte, huppelepup. Ja, we gaan even een uitstapje maken naar de actuele tijd, omdat ik hem zo mooi vind.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 Ik weet eigenlijk niet wat het betekent. Eh, je spelt het eh, Simon, Hendrik, Anton, Leo, Leo, Otto, Wouter. Kan iemand mij vertellen wat shallow betekent? Ik heb geen idee. Shallow tape? Nee, dat oh, is cello tape. Dat is weer wat anders natuurlijk. Maar prachtig nummer, hè? Vond u ook niet thuis? Ja, af en toe moet je gewoon als, als duif moet je ook een beetje een, een zijstapje durven maken. Hè? Niet alleen maar die gouden ouwe, alhoewel daar ben ik wel bijzonder van uh, gecharmeerd, luisteraars. Het klinkt bijna spooky, zo gecharmeerd. In the cool of the evening when everything is getting kind of groovy and say, Alright, love is kinda crazy with a spooky little girl like you. was dat, hè? My Love, Petula Clark. Kom op, Petula. Zet hem op. given to my heart the day that I met you. Something that I duif nou, die zaagt week door. Ja, hij is door. Hij is door, luisteraars. En dan komt ze hoor, maar baby komt erin! De Tremolo's. In the midnight altijd gezellig met die jongens hoor, die Tremolo's. Zo'n vrolijke club eh, was dat in de jaren 60, uh, 70, nee, eh, meer jaren 70 denk ik, ja. De Tremolo's, ik heb er veel repertoire zelf eh, van gespeeld samen met Ruud Jansen. Die goede oude tijd. We zijn begonnen in 1976. Ik zal er nog even bij praten, een stukje geschiedenis. Ehm, ik, ik woonde in Haarlem-Zuidwest. Boven mij woonde een aard van Velk. Eh, ik verhuurde mijn zolder aan Aard. En Aard had een broer, die heette Hans van Veller. En die Hans van Veller was bassist, jawel. En die Hans van Veller die speelde met Ruud Jansen. Eh, en die uh, eh, zaten op dat moment zonder drummer. Nou, toen werd ik geïntroduceerd bij Ruud Jansen. dat was in de Bakenessenstraat in, bij, naast de Koude Horren in Haarlem. Een hele kleine oefenruimte. Daar zaten ze te repeteren. En toen zegt Ruud Jansen, ja, ik moet de aankomende eh, weekend moet ik spelen met eh, Helen Shepherd. Ja, dat, eh, Helen de Jong heette ze officieel. Dus met de Sheppers vroeger van... Dank u voor deze mooie morgen, dank. Die kent u nog wel, hè? Dat is die religieuze liedjes allemaal. Nou, en, en toen ben ik met Ruud naar Dikker en Thijs in Amsterdam gegaan... waar we moesten optreden met Helen. Helen die, die zong allemaal repertoire toen van Shirley Bessie... This is my life en zo. Weet je, allemaal dat soort eh, repertoire. Maar eh, als Helen dan even pauze had, ja, dan eh, moesten wij, Ruud en ik, moesten dan ook de boel een beetje opvullen. En Ruud begon dan eens Beatles te spelen. Ik begon dat mee te zingen. Nou ja, zo ontstond er een klik tussen ons. En die klik is nooit meer overgegaan. Dus vanaf 1976 de Ruud Jansen Band, ook hier in Zandvoort in de Haltestraat, veelvuldig aanwezig, luisteraars.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 De grote gaan we nog even op met die, met die stomme liedjes. Hè. Slaat helemaal nergens op. Laten we nog eventjes... Wij zijn hier aangekomen op de boerderij van boerderij Keuterleut. En boerderij Keuterboeren, boer Keuterleut... die heeft ons dus even toegestaan dat wij dus even voor de radio hier de koeien gaan melken. Eh, nou, de groot, ik zou zeggen, als jij nou eens eerst demonstreert... Eh, de ouderwetse manier van het koeienmelken. Wat sta je nou te doen, gek? Wat je dat van? Wat een gek, hè? Nou. Staat aan een staart te zwengelen. Zo melk je toch geen koe, man? Oh. Zo melk je toch geen koe? Wat een gek, hè? Eh, eh, je moet gewoon aan die spenen jarren. Oh, gewoon. Eh, bewerk nou even die juier. Ja, ja. hij Dick, deze voor één speen. Wat een gek, hè? Wat een hoen, hè? Deze heeft maar één speen. Dat is een stier, gek! Je moet ook die koe daar. Pak nou die koei en dan gewoon aan die uier, sjorren van gekken. Heel eenvoudig. Nou, gaat het nou? Waar zit de uier, Dick? Waar zit de uier, Dick? Waar zitten? De uier die zit op dezelfde plaats als bij, waar bij jou je hersen zitten. Gek, daar zit bij die koe's uier. Wat een oen, hè? Nou, luisteraars, let even niet op, let u even op mee. De groot, als jij nou aan die koe daar gaat zitten sjorren, dan behandel ik die. Het is heel eenvoudig, luisteraars. Je pakt gewoon die spenen beet. En nou is het knepen en persen en knepen en persen en knepen en persen en knepen. Oh, dat loopt vol, zeg. Ja, je zo'n hele emmer vol hebt, ben je wel even bezig natuurlijk. Maar op de duur, dan heb je toch je emmertje vol. Er gaat het te groot? Hoor even, hoor Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Hij kan er nagaan, hè? Nou ja, op het ogenblik ga ik hier dus prima. Ik heb nu al een... Nou, ik mag wel zeggen, de bodem is nu al praktisch toch bedekt met melk. En eh, als je zo even doorgaat, heb je op de duur heb je toch je emmer vol, hè? Jong, ja, wat nou? Mijn emmer Gaat het niet? Mijn emmer is vol. Mijn emmer is... Hoe kan dat nou? Kijk maar. Maar de gek, die gek hebt ze hier helemaal vol met melk. Hoe krijg je dat nou van elkaar? Heb je de ouder lek geprikt? Nee, nou, ik was eerst een beetje... Ik, was eerst een tijdje bezig. Ja, ging niet natuurlijk. Nee, eerst ging het niet. Nee, helemaal niet. Nee. Maar toen draait die koe kop om. En die zegt... Hou jij je handen nou stil, dan wip ik wel op en neer. Dik voor elkaar, actueel. Benzine. Hallo Ben. Hallo Ben. Hallo. Hallo Ben, kom er maar in, je bent in de uitzending. Hallo. Hallo Ben. Geen contact. Dik voor elkaar, actueel. Margarine. Kom er maar in, Marga. Hallo. Marga, je bent in de uitzending. Hallo. dik voor elkaar actueel. kwaar. Maar gelijk door naar de volgende. Dik voor elkaar actueel. Kees Hond. Hallo Kees. Kees, kom er maar in met je bericht. Kom maar, Kees, je bent live in de uitzending. Denk een beetje om je woorden. Dik voor elkaar, actueel. Jan Jurk. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo Jan, kom er maar in. Jan is niet. Oh, geen contact. Luisteraars, dit was dan weer Dik voor elkaar, actueel. Berichten voor... Berichten voor Berichten voor zeevarenden. Groeten over zee. Ja, goedemorgen luisteraars. Daar zijn we dan weer, wederom in de studio met groeten aan zeevarenden. Ook deze keer zijn de familieleden weer naar de studio gekomen om hun groeten aan bekende familieleden enzovoort te brengen. Allereerst gaan we dan contact zoeken met de Annabel. De Annabel. Hallo Annabel, hallo Annabel, ontvangt u mij over? Leuk, leuk dat we dat zo eens uit de eerste hand horen. Uh, hallo Annabel, ik heb hier familieleden voor stuurman Bakboord. Is die toevallig in de buurt? Over. Dat is fijn, dat is fijn. Als hij dan nu aan de microfoon komt, dan komt hier allereerst zijn moeder. Ga nu gang, mevrouw. U kunt hier praten. Ja. Ah, hallo, Jan. Uh, hallo, Jan. Oh, Jan. Oh, Jan. Ja, leuk dat we dat zo eens even horen. Eh, dan komt hier de vader voor Jan. Hier, Jan, hier komt je vader. Ga uw gang, meneer. U kunt hierin praten. Oh ja. <coughs> Oh ja. Oh ja. Nou, dat was dan weer leuk. Leuk dat de mensen zo even contact hebben met elkaar en even leuk met de zoon op zee. Nou luisteraars, dit waren dan weer de groeten over zee. Volgende week komen wij weer bij u terug en wij hebben dan contact met de pont over het ei. Zo, dan is het nu weer tijd voor... Interview van de week. Hier werkt dan weer met het interview van de week. En deze keer zit hier naast mij eh, de heer, zegt u zelf even... Eh, ja, eh, ik ben schilder, ben ik. Ik ben schilder dus. Ja, schilder, dat is interessant, dat is heel interessant. u schildert huizen, balkonnen en zo, neem ik aan. nee, ik ben schilder voornamelijk van dames en heren. Dames en heren. Ja, ik schilder voornamelijk eh, dames en heren. Dat is dus eigenlijk het, eh, de hoofdtaak. Zo, dat is interessant. Eh, wat ik vraag wil, die, die, dames en heren die u schildert... hoe schildert u die in landschappen? misschien met wenen gaan, neem ik aan? nee, nee, ik schilder dames en heren... in zoverre, dames en heren, ik schilder op de ene deur schilder ik dames... en op de andere deur schilder ik heren. see her dark eyes glowing. She was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston, I still hear your sea waves crashing while I watch the cannons flashing clean my gun and dream of Galveston. I still see her standing by the water. Standing there looking out to sea. And is she waiting there for me on the beach where we used to run? Galveston, oh Galveston I am so afraid of dying Before I dry the tears she's crying Before I watch your seabirds flying in the sun At Galveston Galveston. Hij zit er wel geramd hè, bij eh, ZFM Zandvoort, CFM Zandvoort. Eh, ondanks dankzij Duif die zaak de week door bent u nou... Eh, heeft u nou een reisje gemaakt naar Galveston? Geen idee waar het ligt. Maar het zal vast wel ergens eh, in, Amerika zijn.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 ging met James Taylor op vakantie. Ze hebben een vakantie geboekt, begrijp het niet... want het is hier in Nederland prachtig weer... maar dan moeten ze weer naar een ander land. En hebben ze pech, want nee, daar regende het. En ja, die twee eh, in de regen natuurlijk. En lopen janken, joh. Lopen janken, moet je horen. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all the sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I skies. You won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still could never wash away my memory Since we're locked together I look for stormy weather To hide these tears I hope you'll never see Someday when my crying's done I'm gonna wear a smile and walk in But till then, darling, you'll never see me complaining. I'll do my crying in the or stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'm crying is het eigen schuld hoor. Dan moet je maar niet een land boeken dat, eh, waar het altijd regent. Ik weet trouwens niet waar ze naartoe zijn gereisd eigenlijk. Eh, James Taylor samen met Art Garfunkel. Ik denk daar is even een mooie tussendoor. Het is wel mooi gezongen, hè? dat moet u toch met me eens zijn. Twee eh, fenomenale stemmen en een mooie, dat matcht ook mooi als duo. Hè? Crying in the Rain, James Taylor en Art Garfunkel. Ik neem u even mee in dat park. ook meteen zaterdag. Zaterdag in het park. Chicago. Take the last train to Now I must hang up the phone I can hear you in this noisy railroad station All i gewoon nou, een kwestie van een kaartje kopen bij de NS. Je zoekt eh, het station op Clarksville, zoek je. Op de C van Clarksville, moet je gewoon zoeken. Bij de NS en dan kom je er vanzelf terecht, luisteraars. Nou, dat is toch leuk? Hartstikke leuk. Ik heb er gisteren weer gezien, hè? Ik heb er gisteren weer gezien, dus echt waar. Eh, normaal praat ik niet zo over mijn privéleven, maar ik denk nou, ik praat er even bij. Ik heb haar gisteravond weer gezien. Ze zag er slecht uit. Nee hoor, grapje. Eh, de mama's en de papa's waren dat natuurlijk, luisteraars. Nou, wie konden dat anders zijn? Hier it comes again. Hier komt het opnieuw weer, hè? Heb je met die duiven, dan komt het opnieuw weer. The Fortunes. Here it comes again. When I see that girl go walking by inside of me. They put it out, those tears inside of me. There is nothing you said for me to respond. Fortunes met eh, Here It Comes Again. Ja, een klein instrumentaal stukje Heather van de, eh, de Carpenters. Tot aan uh, Niels en reclame. Want dat is over 30 seconden ongeveer het geval, luisteraars. Ik kom zo weer bij u terug met de tweede uur van Duitsdag de Week door. Luister, blijven, gezellig, hè? Je kan ook je draagbare radiootje mee naar het strand nemen, toch?